vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam Mix Marathon. Raoul Yes! Je kent hem van zijn megaklapper Bel Mercy. En je hoort hem nu een uur lang live in de Mix Marathon. Dit is Yengi. back off the wall. Signs of the youngster and Lizzie Rock School. Don't give it half hearted, give it all. Pull up your socks and stand up tall. Back up, back up, back off the wall. Signs of the youngster and Lizzie Rock School. Don't give it half hearted, give it all. Pull up your socks and stand up tall. Back up, back up, back off the wall. Signs of the youngster and Lizzie Rock School. Don't give it half hearted, give it all. Pull up your socks and stand up tall. on crime and drill. You're not a bad boy and I'ma die on that hill. Now it, man. I wanna get my bars up, man. No, I wanna get my bars up, please. No more weed up, man. Please, man. Young SK, I was going insane. To go radio, I had to walk in the rain. Tell me what you know about surfing the train. No logical thinking, had stress on the brain. One time I had some work. eight MCs, but any money they won't test me again. Before I did fit pics, I've been a lyricist. make a respect So my name. They recognize me on wave and para papel. Pero no quiero ni canto, Maribel. Pasa la mano si tú es nada papel. Rossi. Die hoorde je echt overal. En de man die erachter zat, die hoor je nu. Een uur lang live in de DJ-booth. Dit is Chengi. Wat een set, echt fucking dik. Dat stuurt eh, Martijn via de Slam app. hey, wat ga ik hier lekker op? De groetjes van José en eh, Norbert stuurt. Julia, gefeliciteerd met je verjaardag. Dat is denk ik voor Julia van de middagshow. We dwalen wel eens af hè, op vrijdagmiddag. Dat kan gebeuren. Dit is de Slam Mix Marathon met in de DJ Booth live Jengi. festivals worden alleen maar duurder. Maar we beloven, de vrijdagmiddag blijft altijd gratis bij Slam. De Mix Marathon. Zonder munt ook, een stuk lekkerder. Met eh, later vandaag onder andere... Frankie Rizardo, James Hype, Le Grand, Maupi. en nog veel meer. vijf uur natuurlijk de 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Zoek nieuwe Mix Marathon Chart. En nu live in de DJ booth, Jengi. Hamdulillah. Doing this, do up in the club and just doing it. The DJ spinning the tunes, I'm sipping some P. C. spinning the rooms. Keep up, got finished the no school set. I'm here first with a verb that ain't moved yet. I'm the club in the playing in the back, of that? We living the real life, but doing it. Now we up in the club and just doing it. We living the real life, but doing it. the slam. Marathon Vrijdag met in de studio Jengi. Hij eh, maakt nu de oversteek. Dat is toch altijd een, uh, een metertje of vijf. <laughs> hey man. Hey, als goed? Ja, goed. Zeker met jou? Gaat wel lekker, ja. Ja? Droom je nou nog wel eens van die, uh, van die Bel Mercy, vroeg ik me af. Dat je s s'nachts wakker wordt en dat je hem nog steeds hoort. Heb je dat ook? Of heb ik dat alleen? Nou, ik denk dat meer mensen dat wel hebben. Jawel, toch? Dat is een heel irritant, goed deuntje. Ja, ja, ja, ja, ja, daar kom je ook nooit meer vanaf natuurlijk. Nee, ehm, maar ik vind het niet zo heel erg. Nee, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Hij, zit bijna op 200 miljoen streams. Serieus? Ja, ja. Spotify? Ja, ja. ah, lekker. Ja. Hm. Je checkt het niet meer iedere dag dus? Eh, nee, nee. Nee, nee, oké. ik, ik hou niet van uh, hele, Terugkijken. alles kijken. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. We kijken even vooruit met je. Wat, eh, wat zit er de komende tijd voor je aan te komen? Um, een aantal releases. Ja. Eh, ik, ik, had laatst trouwens ook nog een eh, nieuwe track uitgebracht, Heaven. Ja. Eh, met Eloise Kiebel. Um, die draaide ik op het einde. En, ja, de laatste track die ja, draaide. Ja, ja, in februari uit. dat is een iets wat donkerdere upbeat track. En de andere tracks worden ook iets, iets dromeriger, maar ook upbeat. Ehm, ik heb ook andere tracks net gedraaid. Cash Money met Renko komt uit. En we zijn bezig met een andere tune met Tom Diddet. Uh, eh, maar, nou, mooie dingen. Ja. Het is eh, wel grappig, want wat me opvalt in je, je draait best wel breed, hè? Je draait... Eh, ja, ja, ja. eigenlijk altijd. Ik ben ook een beetje opgegroeid eh, in die Soundcloud-tijd. Met of Future Beats of een beetje house. Maar dan ook wel weer een beetje hip-hop invloed of zo. Dus, ja, ja, grappig. De, de Soundcloud-tijd. Ik, ik, zie dat af en toe wel eens voorbij komen ook nog op Instagram. De mooie tijden waren dat eigenlijk, hè? Top. Je daar allerlei dingen ontdekte die, die nergens te vinden waren. of Van die illegale versies kon je alles maken. Je kunt het gewoon op Soundcloud zetten natuurlijk. Zeker. Nou, ja, wat grappig. Nou, top eh, leuk dat je er weer was. Ja, dankjewel. Eh, je bent veilig vandaag met, eh, met de trein gekomen. Omdat je wist dat je anders waarschijnlijk weer eh, drie uur in de file stond naar het zuiden van het ja. land. En het is lekker weer. Ik heb het echt super warm. En ik ga lekker even in de zon zitten. Dan. Ja, lekker man. Nou ja, je, je, hebt er recht op. Dankjewel. Ja, dank je. Heel Nederland lekker het weekend ingestuurd met je set. Dus ja. heel goed. Jengi, je hoorde me uur lang hier live in de DJ-booth bij Slam. Dit is de Mix Marathon. Met natuurlijk de beste beats op vrijdag. Om vijf uur hoor je de Mix Marathon chart. En zometeen een uur lang John Summit.